De man kon zich niet legitimeren en hij was erg zenuwachtig. Bij hem thuis vonden de agenten een taser, een bivakmuts... een kogelweer, een politievest en ongeveer 500 patronen... bestemd voor het geweer. De man van 30 zit vast en de politie van Goorle weet nog niet wat hij van plan was. In een buitenwijk van Sydney is een tienerfeest uitgelopen op een steekpartij waarbij een dode is gevallen. slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed. Zeven feestgangers raakten ernstig gewond. De politie van Sydney heeft nog geen idee wat er aan de hand was en wie de dader is, maar zei dat die zal worden vervolgd voor moord. De Filipijnse president Duterte heeft de namen openbaar gemaakt van ruim 150 politici, rechters, militairen en politieofficieren die betrokken zouden zijn bij drugshandel. Ze moeten zich binnen 24 uur melden, anders stuurt hij het leger op hen af. In een televisietoespraak zei Duterte dat de betrokkenheid van sommigen bij drugshandel niet vaststaat, maar dat de openbaarmaking van de lijst zijn dure plicht is. Duterte had in zijn verkiezingscampagne gezworen keihard op te treden tegen Filipijnse drugshandelaren. Voor het eerst sinds 1996 heeft de Nederlandse dames-estafetteploeg geen Olympische medaille op de 4x100 meter vrije slag in de wacht gesleept. het Steenbergen, Femke Heemskerk, Inge Dekker en Ranomi Kromowidjojo werden vierde in de Olympische finale. Achter gouden medaillewinnaar Australië, nummer 2 Amerika en als derde Canada. Alexander Brouwer en Robert Meulsen behaalden een zege in het Olympisch beachvolleybaltoernooi. En vannacht volgden Marleen van Iersel en Madeleine Meppelink dat voorbeeld tegen twee Venezolanen. En ook goed nieuws voor de Nederlandse turners. Epke Zonderland, Jury van Gelder en Bart Deurlo kregen te horen dat hun oefeningen goed genoeg waren voor een finale plaats. Het weer, in het zuidoosten nog zonnig, verder overal bewolkt, vanmiddag plaatselijk wat regen en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N305 Almere Dronten is in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de A6 en Almere Hout en dat komt door een ongeluk.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 Said he'd come back, but he forgot to say when. Night after night, I'm crying, Daddy, won't you please come home? Daddy, won't you please come home? I'm so lonesome. No one can fill that vacant chair. Home isn't home when you're not there. No need to knock, the door is open for you. Read, Daddy, even the clock keeps ticking. Daddy, won't you please come home? Daddy, do you have to roam so very long? There's lots of other new sheiks who would like to be sheiking haven't flipped yet, but I'm liable to weaken. Daddy, Daddy, won't you please tweede uur van ZFM Jazz. We zijn afgetrapt met Annette Horshow met Daddy Want You Please Come Home. Van het album Bioshock 2, spelletje natuurlijk. Maar verder met Django Reinhardt, Out of Nowhere. Bye. thank you Jimmy Smith met de Midnight Special. Het volgende nummer, de Hot Sardines. Eh, Until the Real Thing Comes Along. Ik denk dat ze het over de liefde hebben. If that isn't love, it'll have to do until the real thing comes along. I'd gladly move the earth for you to prove my love and its worth to you. If that isn't love, It'll have to do until the real thing comes along. With all the words at my command, I can't seem to make you understand. I'll always love you, come what may my heart is yours. What more can I say? I'd sigh for you, cry for you, tear the stars down from the sky for you. And if that isn't love, it'll have to do until the real thing until the real thing comes along. met het nummer Soul Sister.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 I'm sitting on a dock a bay, wasting time. here resting my bones And this loneliness won't leave me alone This 2,000 miles I roam Just to make this dock my home Now I'm just gonna sit at the dock of a bay Watching the tide roll away sitting on the dock of a bay time. natuurlijk Otis Redding met setting on a Duck of a Bay. Waarschijnlijk een van de meest influ influencerende singers. Ja, volgende nummer is ook van iemand die best wel wat uh, teweeg heeft gebracht. Herbie Hancock and his maiden voyage. Thank you. Hancock met zijn Maiden Voyage gingen we naar Coltrane. John Coltrane met Naima. Nu is de beurt aan George Benson met Breezin, In. Beetje zomerse muziek gaan draaien. Misschien dat het weer volgt. Blijf nog eventjes breezen. Het volgende nummer is van Wouter Hamel met Breezy.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 We gaan dit uur uit met de nieuwe van Bakermat. Samen met Melody Gardot. Same to you. They're gonna do the same to you. gonna get for all you got when you treat the one you love like Sayana? Who you gonna call while you're on your own? You build the bed you burn right within your home. Mm. You had somebody who loved you, what did you do? You had somebody who loved you, but you put them in on You left somebody who loved you, now they're gonna do the same they're gonna do the same.